Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de eerste dag staat de huismus aan kop. Zo'n 7000 mensen namen gisteren de moeite om een uur lang vogels in hun tuin te tellen. De huismus werd 29.000 keer aangekruist, bijna twee keer zoveel als de koolmees. De merel staat op de derde plaats in het tussenklassement. Vandaag kan er ook nog geteld worden en dan wordt de definitieve balans van de nationale vogeltelling opgemaakt. De aankomst van Laura Dekker op Sint Maarten is wereldnieuws. De 16-jarige die als jongste solozeiler rond de wereld voer, kreeg uit tientallen verschillende landen in totaal meer dan 300 verzoeken voor een interview. Niet alleen haar zeilprestatie wordt breed uitgemeten, maar ook haar problemen met de kinderbescherming. Zo schrijft de BBC dat Laura niet wordt achtervolgd door nachtmerries over piraten en koraalriffen, wel over haar ervaringen met de Nederlandse autoriteiten. In de Nieuw-Zeelandse kranten wordt stilgestaan bij de vlag in de mast van Laura's zeilboot niet de Nederlandse driekleur, maar het zuiderkruis van de Nieuw-Zeelandse vlag. Laura werd geboren voor de kust van Nieuw-Zeeland en heeft aangekondigd dat ze daar naartoe wil verhuizen. De voorverkiezingen in de Amerikaanse staat South Carolina zijn gewonnen door Newt Gingrich. Hij boekte een ruime zege en liet de republikeinse favoriet Mitt Romney ver achter zich. De strijd om de nominatie gaat verder in Florida. Daar zijn op 31 januari voorverkiezingen. Gingrich zegt dat hij Romney dan de genadeslag wil toebrengen. Romney wijst erop dat dit pas de derde voorverkiezing is in een lange reeks. Titelhoudster Kim Kleisters heeft met de grootste moeite de kwartfinales van de Australian Open bereikt. De Belgische tennister verloor de eerste set van de Chinese Lina en kreeg in de tweede set vier matchpoints tegen. Maar wist hij alle vier weg te werken en won de tweede en derde set. Vorig jaar stonden Kleisters en Lina in Melbourne ook tegenover elkaar, toen in de finale en ook toen won Kleisters. Het weer vanuit het westen toenemende bewolking en buien. De meeste neerslag valt in het noorden. Het wordt ongeveer 8 graden en er staat veel wind. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Nou ja, lekker in bed blijven liggen en ZFM Jazz luisteren. En we hebben iemand in de studio die hier al een tijdje niet is geweest. Maar, uh... Goedemorgen, David. Heerlijk dat je er weer bent, Ron. Ja, ja gezellig hè. Ja. Alles goed? Ja, zeker. We eventjes terug op het oude honk. En, uh, ja, ja, ook natuurlijk ontzettend gezellig om eh, samen weer lekker eh, plaatjes te draaien. Want zo het... blijven we toch maar gewoon noemen. Hè? Ik vind plaatjes het heel gezellig. Dat, ja. is echt... En je bent, Dit had ik weer even nodig. <laughs> Nee, precies. En je, en je bent goed begonnen met, met een standard. Hè? De A-Train van Duke Ellington dat, die, eh, dat is een prima nummer om mee te beginnen. Ja, en we gaan, we gaan ook eh, natuurlijk verder met... Eh, Mr. Nat King Cole himself, ja, hè? Ja, we gaan verder met Nat King Cole, met Embraceable You. Embrace me My sweet embraceable you kiss me You irreplaceable you Just one look at you My heart grows tipsy in me You and you alone Ring out the gypsy in me. I love all the many charms about you. Above all, I want my arms about you. Don't be a naughty baby. Come to Papa, come to Papa do. My sweet embraceable you. soul. again. time Ja, dames en heren, <laughs> lieve luisteraars, zoals eh, David terecht zegt. Dat was natuurlijk Ray Charles met, eh, in een duet met uh, eh, Nora Jones alweer uit 2004, het jaar 2004, enige tijd later... Eh, ja, eh, was Ray Charles natuurlijk niet meer onder ons, om het zo maar te zeggen. Ik ben een eh, grote fan van hem, uh, ook na het zien van de film Ray. Wat wel een beetje een tearjerker is, maar wel een ontzettende mooie film eh, die zijn leven eh, beschrijft. Fantastisch vertolkt. Daar komen we nog later op terug. We houden het een beetje vrolijk. Eh, we gaan verder met Stan Kenton. Stan Kenton. Nou, u als ware jazzliefhebber luisteraars zal die naam wel kennen, Stan Kenton. Met zijn verschrikkelijke mooie orkest. Die man was natuurlijk alweer uit 1911, geboren in Los Angeles. Uh, eh, begon als eh, jazzpianist en later natuurlijk uh, big bandleider en arrangeur. En vooral die arrangementen, die waren van een andere planeet. We gaan daar even naar luisteren en wellicht komen we verderop in het programma nog een keer terug met Stan Kenton. sun. het mooie van, eh, van, van live eh, uitzendingen, luisteraars, dat zoiets kan gebeuren. Opeens een bloedmooi nummer van Sarah Vaughan, Summertime, maar nu komt dan echt... pack up all my care and woe. Here I go singing low. Bye, bye, blackbird. Well, somebody waits for me. Sugar is sweet, so is he. Bye, bye, blackbird. the hard luck stories they all hand me. So make my bed, light the light. I'll arrive late tonight. Black Loretta James. Ik ben even mijn informatie kwijt, maar zij overleed 20 eh, januari jongstleden aan leukemie op 73 jaar leeftijd. Ja, dat is natuurlijk per saldo veel te kort, vindt u ook niet, luisteraars. Er zullen onder u zijn die uh, zeg maar in dezelfde leeftijdscategorie vallen. Ik ook al bijna hoor, moet ik bekennen. Nou ja, ik heb nog wel even, maar goed. Ehm... En dan vind je dit soort eh, eh, getallen toch wel aan, aan, de lage kant om eh, te gaan hemelen. Naar de jazz helemaal natuurlijk. Hè? Ja, ehm, er valt natuurlijk van alles te vertellen over Etta. Maar ja, ze was ook verslaafd aan de heroïne. En dan die, in combinatie met de leukemie. Maar ze was natuurlijk een ongelooflijke vertolkster van de jazz in het algemeen, om maar wat eh, titels te noemen, Tell Mama, uh, Rather Radical Blind, Muscle Shows, eh, ja, je kunt ze, ze kreeg trouwens in 2003 een Grammy Lifetime Achievement Award. Gelukkig maar, dat heeft ze dan in ieder geval nog meegemaakt. Tot zover Etta James. just another who laughed at romance. I said it was not for me. Then you made your entrance right at a glance. I knew this was meant to be. Never thought I'd fall but now I hear love's call I'm getting sentimental over you Just you Things you say and do Just thrill me through and through I'm getting sentimental over you I thought I was happy. I could live without love. Now I must admit love is all that I'm thinking of. Won't you please be kind? Just make up your mind to please be sweet and gentle. Be gentle with me. Cause I'm getting sentimental over you I thought I was happy I could live without love Now I must admit love is all that I'm thinking of Won't you please be kind just make up your mind to please be sweet and gentle. Be gentle with me, cause I'm getting sentimental over you, just you. I eat cutlet parmesan so that I can gaze upon Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. I keep zooping minestrone just to be with her alone, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. Hey, boy, you been? Angelina, I adore you. Evil, you been. Angelina, I live for you. And passion. That set my heart on fire. But Angelina never listens to my song. I eat on the twice just because she is so nice, Angelina the waitress at the pizzeria. If she'll be a, my Caramia, then I'll join in matrimony with the jealous money. Angelina will be mine. I eat the parmesan so that I can gaze upon Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. I keep zooping minestrone just to be with her alone, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. She boils your Angelina, I adore you. She Angelina, I live for you. passion my heart on fire. But Angelina never listens to a song. I danced the pasta twice just because she is so nice, Angelina. Ah, Angelina, the waitress at the pizzeria. If she'll be a, my Caramia. Then I'll join in matrimony with the careless service mamoni. Angelina will be mine. natuurlijk zijn we het met u eens dat dit strikt genomen geen jazz is. Maar Louis Prima valt eigenlijk buiten alle genres, eh, vinden wij hoor. Eh, hij, hij past overal naadloos in, want het is gewoon vrolijk. En op zo'n dag als vandaag kunnen we wel een beetje vrolijkheid gebruiken. Ja, de man is natuurlijk alweer jaren geleden overleden. Volgens mij was dat in 1978, hè David? Zoiets. Ja, ja. ja, ja, Dus zo eh, stokoud is hij ook weer niet geworden. Maar ja, ze noemden hem de King of swingers. Nou ja, dat, dat, is het tussen aanhalingstekens uh, natuurlijk ook wel. Ja, nou en in de oude Disney film, Jungle Book, eh, sprak hij de stem in van King Louis. Kijk, Ongelooflijk toch, zo'n veelzijdige man, want hij was natuurlijk niet alleen zanger, maar ook een acteur en een zeer goede eh, trompetist. Ja. Nou ja, goed, uh, eh, 30 jaar na zijn dood kreeg hij erkenning. Ja, dat heeft hij natuurlijk niet meegemaakt. Ik vraag me altijd af wat de zin is daarvan. Maar goed, eh, hij kreeg zijn Hollywood Walk of Fame. Daarvoor hoorde u uiteraard Melter mee met I'm Getting Sentimental Over You. En wat is dat toch een ongelooflijke Groener echt zijn, maar weinig eh, ja, zangers in het jazzgenre, zeg maar, die dit evenaren. Want die man heeft een timing, dat is werkelijk onvoorstelbaar. Ehm, ook wel weer van een tijdje geleden natuurlijk. We gaan door. sabe a was Raul Midom met Caminando. Trouwens, ik heb nog eventjes een berichtje mijnerzijds. Eh, ik heb te koop een dikke Vandalen en een Winkelers Prins eh, encyclopedie. voor eh, hoeveel, David? Ja, voor, voor 50 euro. 50 euro. mag je hem komen ophalen. Ja, ik ben net samen met mijn vriendin en zij weet toch alles beter. Ja, <laughs> dan heb je dat niet meer nodig. a sip of sparkling burgundy brew And I find the very mention of you Like the kicker in a julep or two The thrill of the thought that you might give a thought to my plea, cast a spell over me. But I said to myself, get a hold of yourself. Can't you see that it never temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes, and I'm certain that this hot a ghost of a chance in this crazy romance. la Sitiera. En daarvoor hoorde u natuurlijk Diana Krall met Dancing in the Dark. Met een arrangement van Klaus Ogerman. Ongelooflijk mooi. En daarvoor Billie Holiday met You Go To My Head. Om nog maar eventjes te benadrukken. Wat een fantastische ja, zangeres dat was.